Gert Kluk met het NOS Journaal. Na een en de RAI. Van de 23 miljoen fietsen die in Nederland rondrijden... zijn er bijna 2 miljoen elektrisch. De productie van duurzame energie is afgelopen jaar met 10% toegenomen. Het aandeel duurzaam opgewekte stroom in het totale elektriciteitsverbruik in Nederland... nam toen naar bijna 14%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Windenergie is de grootste duurzame energiebron in Nederland. Daarnaast was er een flinke stijging van de productie van zonne-energie... Dat komt onder meer doordat er meer huizen met zonnepanelen zijn. De Verenigde Staten willen voor 50 miljoen dollar aan antitankwapens verkopen aan Oekraïne. Het gaat om 210 Javelin-raketten en 37 bijbehorende lanceersystemen. De deal moet nog worden goedgekeurd door het congres, maar daar worden geen grote bezwaren verwacht. Volgens de Amerikanen zijn de wapens bedoeld voor zelfverdediging. Met de raketten kan een team van één of twee militairen een tank uitschakelen. De raketten zoeken automatisch hun doel. De Filipijnse president Duterte heeft politiemensen en militairen bevolen niet mee te werken aan een eventueel internationaal onderzoek naar zijn drugsoorlog. De laatste tijd gaan steeds meer stemmen op om bijvoorbeeld de Verenigde Naties te laten kijken naar de bloedige antidrugscampagne in de Filipijnen. Het internationaal strafhof is al een voorbereidend onderzoek gestart. Politiemensen en militairen hebben in nog geen twee jaar tijd duizenden drugsverdachten gedood. Sommigen werden standrechtelijk geëxecuteerd. Het weer, de dag begint met 6 tot 10 graden vorst... met de laagste temperaturen in het noordoosten. Door de wind voelt het zelfs nog kouder aan. Verder wat zon en tegen het eind van de middag in het zuiden sneeuw. Het wordt 0 tot min 3 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A4 Den Haag richting Amsterdam zijn alle rijstroken weer open. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Rudolf Arendsveen is nog wel langzaam rijden over 5 kilometer.